Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Bij Moskou heeft een vliegtuig op een vliegveld een noodlanding gemaakt... nadat er brand was uitgebroken aan boord. Daarbij zou zeker één dode zijn gevallen. Vier mensen zouden zijn gewond. Het Russische persbureau Tass meldt 13 doden. Op beelden op sociale media is te zien hoe een groot deel van het vliegtuig bij de landing in brand staat. Waardoor de brand is ontstaan is nog onduidelijk. Uit Syrië komen berichten over zware bombardementen door Russische en Syrische gevechtsvliegtuigen op delen van de westelijke provincies Idlib en Hama. Dat zijn de laatste gebieden die in handen zijn van rebellen. Onder meer een ziekenhuis zou zo zwaar zijn getroffen dat het niet meer kan worden gebruikt. Het Observatorium voor de Mensenrechten meldt dat de berichten afkomstig zijn van getuigen en van een internetsite van de oppositie. Bij de bombardementen zouden zes doden zijn gevallen. En volgens het Israëlische leger zijn vanuit Gaza zeker 600 raketten op Israël afgevuurd. Zo'n 85 procent daarvan werd onderschept, maar in Israël kwamen drie burgers bij de raketaanvallen om het leven. Israël heeft inmiddels luchtaanvallen uitgevoerd op zo'n 260 doelen in de Gazastrook. Daarbij zijn volgens Israël elf militanten omgekomen, onder wie een Hamas-leider. De Hamas-regering noemt een dodental van 16, onder wie vier burgers. Volgens Israël is hun dood veroorzaakt door een fout met een Palestijnse raket. De beschietingen van de afgelopen dagen zetten het overleg tussen Israël en Palestijnse organisaties onder druk, dat al sinds vorig jaar loopt. Het weer, geleidelijk minder kans op een bui. Het koelt af tot rond het vriespunt in het binnenland en 5 graden vlak bij zee.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 Songs, Songs Without Words, dat is eh, het nieuwe album van Gerhard Daum. Jazz en New Classic Guitar Music heeft het als subtitel meegekregen. 12 tracks. En wij beginnen met eh, track 1 natuurlijk, Berlin Song. Meer informatie op de website van Peaceful Radio.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 kan wel de tranen van je wangen vegen en verlangen naar een nieuw begin. Je kan jezelf en je verleden niet ontkennen, want je deed is dus wat je moest, mijn kind. Je moet weer leven en beleven, ga maar rennen met de zee. melodies and sounds of peaceful radio. And our guide on this trip is Benno, who will guide us through new, fresh sonic worlds. From the Netherlands, it's Peaceful Radio. for listening to Peaceful Radio. Please visit my website, faithangelinamusic.com. This is Gareth.